Leave Achter sterren en maan naar een plek waar geen tijd meer bestond. Weet je wat ik zie wanneer ik in je ogen kijk? Voel je wat ik voel als ik je zachtjes streel? Doe je wat ik doe als mijn mond? kan niet langer wachten, dit wordt...